De school is inmiddels ontruimd, vertelt correspondent Thijs Kettenis. Politie is ter plekke, die heeft de omgeving afgezet. Eh, die mensen zijn, de kinderen zijn nu eh, eh, geëvacueerd naar een nabijgelegen restaurant en daarin worden ze gehoord. Volgens Servische media ligt er een leraar zwaar gewond in het ziekenhuis en zijn er nog vijf kinderen opgenomen in het ziekenhuis. De jonge dader is opgepakt. Hij had het geweer van zijn vader gepakt. Transavia schrapt tot met zondag 42 vluchten van en naar Zuid-Europa gaat om vluchten van en naar Schiphol, Eindhoven en Rotterdam. Dat komt doordat Transavia nog steeds te weinig toestellen heeft... dat een paar vliegtuigen wordt gesleuteld. En vult jouw tijdlijn zich er al mee? Jonge gassen die andere jongens opscheren of een midfeet zetten. Barbiers worden steeds populairder en dat komt allemaal door TikTok. Terwijl de barbiersopleidingen achterblijven. Ze leren het zichzelf tegenwoordig aan via de filmpjes. Zo ook de 19-jarige Riboire. Dan kom ik altijd om een voor jou bitch. Alleen maar knippen knippen, knippen, Dus ik denk van oké, ik wil ook knippen, knippen, knippen. En toen zei ik tegen mijn broer van kom ik ga je knippen. En ja, toen stuurde ik de filmpje van mijn, van mijn broer naar zo'n mattie van mij. Toen zei hij van nou, zit gewoon netjes uit. Kan je mij ook iets gaan knippen? Dus ik dacht van hmm, gaat het ook wel misschien wat worden voor mij. Ja, dat werd het zeker. Vooral zijn transformatievideo's zijn super populair. Eentje is zelfs 36 miljoen keer bekeken. Vooral jongeren met een migratieachtergrond hebben interesse in het vak. Het weer in Groningen en Friesland hangt wat bewolking. Maar verder is het eigenlijk overal lekker zonnig vandaag. Met gemiddeld een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon. En het wordt warm. 18 tot 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB vielen nog altijd op de A7 in Noord-Holland, Zaanstad richting Hoorn. Bij Purmerend zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstok is daar dicht. En daardoor aan de andere kant op de A7 richting Zaanstad bij Purmerend Zuid is een spoedreparatie aan de gang. Dit komt ook door dat eerdere ongeluk aan de andere kant van de weg. De linkerrijstok is hier dicht en aan beide zijden heb je een kleine 10 minuten oponthoud.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 And so if you wanna love me, don't stand in place while I love stands. I ask you, I ask you now, please go. Leave the tears come from my eyes. You throw my love away. I wonder why. but not love was the lie to me.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 Twee Zandvoorters die zich al decennia lang op bijzondere of uitzonderlijke wijze inzetten voor de samenleving ontvingen een lintje. En dat zijn Herbert Vens. De heer Vens ontving zijn lintje voor zijn uitzonderlijke inzet als vrijwilliger bij de hockeyclub Zandvoort ZHC. Vent is daar al sinds 1974 de constante factor. Hij weet en zorgt van alles, regelt andere vrijwilligers om te helpen, organiseert de EHBO, is het aanspreekpunt van de KNHB en maakt een draaiboek voor de wedstrijden. En dan was er ook Paul Olieslagers. De heer Olieslagers heeft al vele manieren een grote bijdrage geleverd in Zandvoort. Dankzij zijn enorme en niet aflatende inspanningen is in 2021 het Joods Namenmonument tot stand gekomen. Olieslagers is verder voorzitter van het genootschap uit Zandvoort en lid van de plaatselijke commissie van het KNRM-station. The Loving Spoonful, Summer in the City. Met daarna de Walker Brothers met The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Yesterday, yesterday, yesterday. yesterday. Jerry Lee Lewis was een Amerikaanse country- en rock'n'roll zanger en pianist. Hij was een van de pioniers van de rock'n'roll en kreeg daarom in 1986 als een van de eerste artiesten een plaatsje in de Rock'n'Roll Hall of Fame Vanwege zijn pionierschap voor rockabilly kreeg hij ook in die Hall of Fame een eervolle vermelding. Jerry Lee Lewis werd de bijnaam The Killer. Op 16 oktober 2022 werd Lewis opgenomen in de Country Music Hall of Fame... slechts 12 dagen voor zijn overlijden. Hier is Jerry Lee Lewis met Great Balls of Fire. You shake my nerves and you rattle my brain... much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I laughed at love, Lord, I thought it was funny. You came along and wooed me, honey. I've changed my mind, this love is mine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses, babe. Mm, feels good. like a lover should. You're fine, so kind. Wanna tell the world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nails and I twiddle my thumb. I'm real nervous, but the show is fun. Come on, baby, I drive me crazy. And this gracious, great balls of fire. Love the Now you're fine, so oh, kind. Wanna tell the world that you're mine, mine, mine, I my I'm real nervous, but sure Come baby, drive me crazy.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 Deze week een heerlijk instrumentaaltje. Jet Harris en Tony Meehan, beide oudleden van The Shadows, scoorden een aantal mooie hits met instrumentale nummers. Buiten Scarlet hadden ze ook hits met Diamonds, Applejack, voor liefhebbers echt de moeite om daar eens naar te luisteren. Vandaag dus Scarlett O'Hara waarmee ze een keurige tweede plaats scoorde. Jet en Tony met Scarlett O'Hara. De mooiste ballads hoor je hier op ZFM. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. try and dig what we all say. Trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. we could get around. My generation, ain't My generation, hope I die before I get old. Vader de Hoe met My Generation. 4 mei, dode herdenking. 12 uur, herdenking Joods Monument. Herdenkingsbijeenkomst bij het Joods Monument, inclusief een officiële bloemlegging. Het monument staat op de hoek van de J. van Heemskerkstraat en de Dr. J.G. Metzgerstraat. Om 7 uur s avonds herdenkingsbijeenkomst in de protestantse kerk aan het Kerkplein. En om half acht de stille tocht. Vanaf het protestantse kerk loopt men via het Raadhuisplein de Kaltestraat uit. Richting het herdenkingsmonument. Aan de rotonde van de Van Lennepweg, Lineerstraat. De kerkklokken luiden van kwart voor acht tot 30 seconden voor 8 uur. En om 8 uur de herdenkingsmonument. Vanaf 8 uur wordt na het signaal tap toe 2 minuten stilte in acht genomen. Om om drie over acht volgt de officiële bloemlegging en volgt de declamatie. We gaan door met The Righteous Brothers, Unshaped Melody. been your cracked and dry And there's that old old tree That I used to play on Down the lane I walk with my sweet Mary Hair of gold and lips like cherries It's good to touch the green, green grass home.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 Frankie Valli. En Frankie Valli is geboren in 1934 en die wordt dus 89 jaar. Frankie Valli, geboren als Francis Stephen Castelluccio, is een Amerikaanse zanger van Italiaanse komaf. Hij is het meest bekend als liedzanger van de Four Seasons.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 He sank beneath your wisdom, almost human. He sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched you children in the morning, they are leaning out for love.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 5 mei Bevrijdingsdag. En het programma van 5 mei ziet er als volgt uit. Op 5 mei mag de nationale vlag, zonder wimpel, van zonsopkomst tot zonsondergang in de top. Van 11 uur tot half 2 in het centrum, op het Kerkplein, staat een leuk springkussen waarop de jongsten heerlijk kunnen springen. Op het Raadhuisplein kunnen alle creatievelingen met stoepkrijt een prachtige straatkunst maken. Van 11 tot half 2 op het Raadhuisplein. Op 5 mei is het voor de jeugd mogelijk om een rondrit met een oud militair voertuig te maken. Hele kleine kinderen moeten wel worden begeleid door volwassenen. Half 2 tot half 5 het Theater De Krocht. Ook dit jaar organiseren we de bingo in samenwerking met de seniorenvereniging Zandvoort. Zoals altijd met een drankje en een borrelhapje. De Spencer Davis Group. Keep on running. You just fail. of winter. Altijd weer ZFM. Her name was Lola. She was a show. and chairs were smashed into. There was blood and a single zit het einde van deze lunchroom op de woensdag. Volgende week woensdag ben ik terug op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort.